Als je dit zo'n pijn, wat modig nu alleen. Het is alsof de wereld stel blijft stoom. Nuts me samen lachen en nuts me kort bijeen. Ach, zeg mich, wie modig nu wij jaar gaan. Ik in mijn hart. denk nog eder oor oh, wie ich dich toen verlor. Ach, mein hertje is nog steeds van slag. Nutz mich samen lachen en nuts mich kort bijeen. Eens komt een tijd dat ik dich weer zien mag. Woos nog zoveel liefde geven, maar dat bleek toch te vergeefs. Buenos dias, mijn leven, dit is het noodlot wat er staat. Zindig in de hemel zweven, al die blijste in hoeveel liefde geven, maar dat bleek toch te vergeefs. Buenos dias, mijn leven, Dit is het moet wat